Renate Kok met het NOS Journaal. De jeugdhulpinstantie William Schrikker Stichting heeft excuses aangeboden... aan de biologische moeder van het meisje van tien... dat in Vlaardingen door haar pleegouders ernstig werd mishandeld. Het meisje zal voor de rest van haar leven afhankelijk zijn van intensieve zorg. De William Schrikker Stichting was samen met de stichting Enver verantwoordelijk voor het meisje... maar daarin schoten ze tekort. Blijkt uit een inspectierapport dat vandaag is gepresenteerd. De twee stichtingen staan nu onder extra toezicht van de inspectie de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, is nog altijd actief in Oost-Jeruzalem... ondanks een Israëlisch verbod, meldt de VN. UNRWA mag vanaf vandaag niet meer opereren op Israëlisch grondgebied. Israël houdt sinds 1967 de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem bezet. Het land beschuldigt UNRWA van banden met Hamas. Secretaris-generaal Guterres van de VN vroeg Israël gisteren om het verbod in te trekken. Een grote brand op een industrieterrein in Medemblik heeft een loods grotendeels in de as gelegd. Het vuur ontstond aan het begin van de avond. Door die vele rook is ook asbest vrijgekomen, waarschuwt de brandweer. Die roept mensen daarom op om weg te blijven van het terrein en ramen en deuren te sluiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De oorzaak van die brand is nog onduidelijk. In Londen is de Britse zangeres en actrice Marion Faithful overleden, meldt de BBC. Faithful brak in de jaren 60 door als zangeres, scoorde toen een grote hit met As Tears Go By. In de jaren 70 raakte ze verslaafd en was ook een tijdje dakloos. In 1979 maakte ze een comeback met het album Broken English. Daarop stond ook haar grootste hit in Nederland, The Ballad of Lucy Jordan. een Faithful is overleden is niet bekendgemaakt. Marion Faithful was 78 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, maar op veel plaatsen is het eh, droog. Vannacht koelt het dan af tot rond het vriespunt. Het kan ook glad worden. Ook morgen overwegend droog met zon en wolken.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 <laughs> I was so young, convinced I knew it all. People didn't understand. No, no one did what we did back then. We had it all so figured out. <laughs> The world at our feet, our hearts on the street, the only thing we cared about. Yeah, yeah, yeah. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 cleared my mind I sold my soul You bought it upon a pedestal down and dirty, baby. when I Als het even kon, dan leef ik nog een nacht bij jou that I was.